Michel Koenen met het NOS-journaal. Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland kunnen de komende jaren 220.000 extra huizen bouwen... maar alleen als de infrastructuur wordt verbeterd. De vier noordelijke provincies hopen zo een bijdrage te leveren... aan het oplossen van het woningtekort, staat in een plan dat vandaag wordt gepresenteerd in Den Haag. De provincies willen vooral betere spoorverbindingen naar onder meer de Randstad en Duitsland. Daar is bijna 10 miljard euro voor nodig. De meeste extra huizen moeten in Flevoland komen. Twaalf van de grootste Europese voetbalclubs beginnen de Super League. Onder meer Real Madrid, Juventus en Manchester United willen niet meer deelnemen aan de Champions League. Vooral omdat in die competitie de lucratieve tv-gelden met de kleinere clubs gedeeld moeten worden. De UEFA en de nationale bonden willen de Super League met alle beschikbare middelen voorkomen. De burgemeester van Breda zegt tegen de NOS dat hij achter het testevenement staat van aanstaande zaterdag. Daar mogen 10.000 bezoekers deelnemen aan een Field Lab test van Radio 538. En volgens ingewijden in Den Haag is het kabinet in principe ook niet tegen. Een petitie om die Oranjedag af te blazen is al meer dan 300.000 keer ondertekend. Dat aantal neemt nog ieder uur toe. In Pakistan zijn zeker drie mensen gedood bij gevechten tussen de politie en aanhangers van de verboden extremistisch-islamitische TLP. De veiligheidsdiensten werden bestookt met brandbommen. Vijf agenten zijn gekidnapt, zegt een politiewoordvoerder. Ruim twintig mensen raakten gewond. De veiligheidsdiensten probeerden een hoofdkwartier van de beweging te ontruimen, zegt een TLP-woordvoerder. Volgens persbureaus is de strijd nog altijd gaande. Het weer, het koelt lokaal af tot een graad of drie. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Overdag is het wisselend bewolkt met later op de dag wat buien, vooral in het zuiden.